ten westen van Tripoli en Slitan ten oosten van de hoofdstad. Daardoor is in Madrid hebben honderdduizenden pelgrims de paus welkom geheten. Veel mensen stonden de hele dag in de hitte en volle zon in afwachting van de paus. Honderden pelgrims raakten door de hitte bevangen, het was er 40 graden. De paus is in Spanje voor de dagen het grootste jongere evenement ter wereld. Vanuit de Gazastrook zijn vanavond zo'n 50 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Daarbij zijn volgens Israël één dode en zeven gewonden gevallen. Het dagelijks leven in Zuid-Israël is ontregeld doordat mensen telkens naar de schuilkelder moeten. Israël reageerde met luchtaanvallen op Gaza en volgens bronnen in Gaza zijn daarbij drie doden gevallen. In de eredivisie heeft FC Twente ook zijn derde wedstrijd gewonnen. In het Abelenstra stadion werd het 5-1 tegen Heerenveen. Vitesse versloeg thuis FC Utrecht met 2-1. Excelsior de Graafschap werd 1-1 en NAC Breda FC Groningen eindigde in 2-2. Het veer vannacht opklaringen, in de ochtend vrij zonnig, maar overdag steeds meer bewolking. Smiddags buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximum temperatuur 27 graden.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 Tripoli is veilig, zei hij. De woordvoerder sprak het gerucht tegen dat Gaddafi met familieleden asiel heeft gevraagd in Egypte... De nieuwszender CNN meldt dat alle diplomaten die nog in Tripoli zijn naar het hotel zijn gegaan waar de internationale journalisten zitten. De opstandelingen kregen vandaag twee belangrijke steden in handen. Zawiya ten westen van Tripoli en Zlitan ten oosten van de hoofdstad. Daardoor is Tripoli zo goed als geïsoleerd. In het uiterste